Ze bekijken hoe onderzoeksjournalist Alberto Stegeman met nep-explosieven in zijn bagage aan boord van een vliegtuig kon stappen. Stegeman verwisselde de vloeistof uit een fles uit de tax-free shop voor een andere vloeistof en liet de tas daarna in de winkel verzegelen. Bij de controle, die extra streng was omdat Stegeman werd herkend, werd de tas niet bekeken. Stegeman kon met de tas via Londen naar Washington vliegen. De woningnood onder studenten neemt de komende vier jaar toe. Daarvoor waarschuwt de koepelvereniging van de studentenhuisvesters Kenses. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Leiden dreigt woningnood onder studenten. Het kamertekort komt door de economische crisis, zegt Kenses. Mensen gaan meer en langer studeren omdat ze denken dat er geen baan beschikbaar is. Tegelijkertijd ligt door de crisis de bouw van nieuwe studentenwoningen nagenoeg stil. Meer dan een kwart miljoen Britse ambtenaren hebben voor 48 uur het werk neergelegd. Ze staken omdat de regering wil korten op de afvloeingspremie. De staking is georganiseerd door de ambtenarenvakbond PCS. Dat is volgens de regering de enige vakbond die niet met de nieuwe afvloeingsregeling heeft ingestemd. Aan de staking doen medewerkers mee van de politie, rechtbanken, havens, arbeidsbureaus en belastingkantoren. Oud-PVDA-minister Van der Laan wordt in Amsterdam informateur. Hij is daarvoor benaderd door de PvdA die als grootste raadsfractie in Amsterdam het initiatief neemt voor de coalitievorming. Van der Laan heeft zelf acht jaar in de Amsterdamse Raad gezeten. De Steinway-vleugel van meesterpianist Vladimir Horowitz is op tournee door Europa en doet ook Nederland aan. Vanaf 25 maart kunnen mensen de vleugel drie dagen lang bekijken en zelf bespelen in de concertzaal in Alkmaar. Mijn trouwe, onafscheidelijke vriend noemde Horowitz de Steinway waarop hij decennia lang studeerde. Horowitz overleed in 1989. De laatste jaren van zijn leven nam hij de Steinway ook mee tijdens zijn concertreizen over de wereld. Het weer, vanmiddag opklaringen, overal droog.